Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Zimbabwe wordt president Mugabe morgen door zijn partij ZANU-PF ontslagen als partijleider, melden bronnen van persbureau Reuters. Daarmee lijkt een einde te komen aan zijn bewind, dat 37 jaar heeft geduurd. Vicepresident Mangagwa, die eerder door Mugabe werd weggestuurd, wordt waarschijnlijk interim-president. De kans is klein dat Mugabe uit zichzelf plaatsmaakt voor een ander. Zijn neef zegt dat hij liever wil sterven dan aftreden. Afgelopen woensdag greep het leger de macht in Zimbabwe om te voorkomen dat de 93-jarige Mugabe zou worden opgevolgd door zijn vrouw Grace. Een Venezolaanse oppositieleider is in Spanje opgedoken. Antonio Ledesma kwam vanochtend aan op het vliegveld in Madrid met een Venezolaanse vlag over zijn schouder. Ledesma is de oud-burgemeester van Caracas en is een uitgesproken tegenstander van president Maduro. Hij had al twee jaar huisarrest en wist afgelopen week te vluchten naar Colombia. Ledesma wil nu het verzet tegen Maduro vanuit het buitenland leiden. VVD en PvdA, de oude regeringspartijen, vinden dat de lobby voor een medicijn tegen taaislijmziekte te ver ging. NRC Handelsblad beschreef hoe een farmaceutisch bedrijf tijdens de vorige kabinetsperiode Kamerleden onder druk zette en deels onjuiste informatie gaf om het peperdure medicijn in het basispakket te krijgen, wat uiteindelijk lukte. VVD en PvdA vragen nu aan minister Bruins van Medische Zorg... of die bereid is meer inzicht te geven in onderhandelingen met farmaceutische bedrijven... om herhaling van zo'n keiharde lobby te voorkomen. Roger Federer is gestrand in de halve finales van de ATP Finals. Hij verloor van de Belgische tennisser David Goffin met 2-6, 6-3 en 6-4. Goffin, de nummer 8 van de wereld, had nog nooit eerder van Federer gewonnen. Het weer, eerst nog hier en daar buien. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 2 en 6 graden, met lokaal vorst aan de grond. Morgen periode met zon, maar ook een enkele bui. In het Waddengebied kan het hard waaien. En net als vandaag wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. I eye lives in a garden state. And he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait. But he wants me in the kitchen when the dinner plate. I believe, I believe, I believe, I believe that we're meant to be. But jealousy, jealousy, jealousy, jealousy get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes. Cause for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, that could finally fix me. Looking at my history, I'm bad love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time, but I never got the chance to make because she fell in love with little thin white lines. London girl with an attitude, we never told no one, but we look so like you. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm driving through. I believe, I believe, I believe, I believe that I'm in too deep. Jealousy, jealousy, jealousy, jealousy, get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad in love. ooh, but you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying, finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love. Oh, you know, you know, you know, you know, I'm bad love. I'm bad love. I know that you're afraid. I'm gonna walk away. time the feeling fades. time you're afraid I'm gonna walk away It's time the feeling fades You know I'm bad at love But you can't blame me for trying You know I'd be lying saying You're the one Ooh, That could finally fix me Looking at my head zaterdagavond zinder. Be prepared to go on the Iedere zaterdagavond de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Jongens, we zijn er weer. Het is weer feest. Het is zaterdagavond, 6 over 7. En het is weer zover. Weer een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. En ja, mijn naam is Mike. We zijn er weer bij. Je hoorde net eh, een van de nieuwe binnenkomers eh, in dit eh, programma. Dat was Heel Bad in Love. Ik moet zeggen, Hele goede plaat, heel goed gedaan. We gaan gelijk even kijken wie is eh, heel zie. hoe heet ze nou in het echt? In het echt heet zij Ashley Nicolette, eh, even kijken, Prodigy Payne. En eh, zij heeft ja, dit, dit prachtige nummer gemaakt. Ze heeft samenwerking gehad met Clean Bandit. de Changemakers volgens mij ook nog. En ja, met dit nummer, dit is van haar nieuwe album volgens mij in ieder geval afgekomen. Zij is met de Changemakers, vond zij op het nummer Closer, vond ze. Dus voor de, her, voor de mensen onder ons die haar, eh, haar, haar, haar kennen. Helemaal top, hartstikke goed gedaan. Jongens, ik heb er zo'n wijs in. Ik ben, eh, deze week eh, ben ik wel weer even alleen. hè? Dat, ja, nou ja, het is wat het is. Dus dat kan gebeuren. Maar Quinten is er volgende week weer. En Quinten en ik hebben van de week hebben we het een en ander doorgenomen voor de Breakdown. Gaan we het later allemaal nog over hebben. Wat gaan we allemaal doen? We gaan natuurlijk weer de Europese top 40 doornemen de lijst der lijsten. Maar we hebben ook nog een top 4 deze week. En dat noemen wij ook dan wel de Sinterklaas top 4. Daarover hebben wij straks meer. Maar eh, ja, ik zeg eerst... Eh, als hij het wil doen natuurlijk. Love, I like me better. I know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee. Burning through the hours talking. Damn. I like me better that car that gave her problems. I'm just curious but I'm honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we? still be friends. your body to hold you tight since I left. Since I left, wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good. Cause you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? The Euro Breakdown. Zouden ze nog vrienden kunnen blijven, zingt hij hier. Justin Bieber en Blood Pop. Mooi nummer, mooi nummer. We gaan eh, even door, want er is wat, eh, ja, wat bekend eh, geraakt. De dus, Euro Breakdown. Ja, inderdaad, de Euro Breakdown. Daar zitten we ook. Waar anders? Er is wat bekend geworden. is dus 17 november is het uitgekomen. Ehm, jullie weten waarschijnlijk wel dat Justin Bieber... die heeft een relatie gehad met Selena Gomez... En ehm, ja, misschien slaat het mijn Friends slaat het daar wel op. Want het schijnt dus dat de romantiek tussen Justin Bieber en Selena Gomez weer helemaal terug is. Uh, de twee zijn dus eh, zoenend eh, gespot. Eind oktober begon op te vallen dat Justin Bieber en Selena Gomez elkaar weer geregeld opzochten. Daarna bleek dus dat de relatie van Selena met The Weeknd voorbij is. Inmiddels hebben de twee met hun kussen in het openbaar bevestigd dat het meer is dan goede vriendschap. Ja, ja, ja. Can we still be friends? Ja, ja, dat, ja misschien dat hij het eh, eerst zo geprobeerd heeft. Hè, om eh, ja, in, eh, de, uit de friendzone te komen, laten we het zo zeggen. Maar ja, wat, ja, wat hebben we allemaal op de planning staan? we gaan natuurlijk, ja, in ieder geval om half acht gaan we straks wel even de top 40 gaan we doornemen. We gaan even van de nummer 40 tot en met 30 gaan we kijken wat er is gebeurd deze week in de Euro Breakdown. En we gaan natuurlijk ook, en dat gaan we in het tweede uur gaan we dat doen. Dat is een beetje hè, onder het mom van de tijd waarin we nu zitten. Eh, gaan we de top 4 van de Sinterklaashits gaan we even doornemen. Want de Goedheiligman is eh, ja, vandaag in Dokkum aangekomen. En morgen, heb ik begrepen, eh, heb ik eh, mij laten vertellen dat hij in, eh, in Zandvoort aankomt. Dus eh, ja, jullie mogen allemaal weer schoen zetten. De Goedheiligman heeft gesproken. Heerlijk. Dus eh, ja, we hebben er gewoon zin in jongens. We gaan er gewoon uh, lekker verder. En uh, ja, hoe kunnen we dat, uh, dat, dat, beter doen dan, ja, dan het beginnen met Skrillex. Skrillex Pooh Bear, Would You Ever, The Euro Breakdown. Would you ever take a chance with me? Would you ever take a leap in the night? frequency opportunity 12 passenger van in a small club in Minnesota. And the snow outside of First Ave. I just wanted my name in the star. Now look at where we at, still growing up. Still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd be didn't think I had the answers. Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would've gotten out of my show. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you, and full futon. We just begun on the grass dream figuring out who I was. Those good old days. I wish somebody would've told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you won't forget, and all these reckless nights you won't regret. Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Never thought we'd get old. Maybe we're still young Maybe you always look back and think it was better than it was. Maybe these are the moments. Maybe I've been missing what it's about. Been scared of the future, thinking about the past while missing out on now. We've come so far Days, Macklemore. Samen met Kesha. Ik eh, blijf het zeggen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar echt een geweldige plaat. En jongens, waar zijn we? De Euro Breakdown. Ja, we zijn bij de Euro Breakdown. Daar zijn we. Het is, eh, bij, ja, het is drie voor half acht. We zijn dus iets eerder, maar dat maakt niet uit. We gaan eh, de top 40 even doornemen. De nummer 40 tot en met 30 om mee te beginnen. Op eh, plek 40 is een nieuwe binnenkomer. Halsey, Bad at Love. Die hebben natuurlijk net maar mee geopend. En op plek 39 deze week staat Haley Steinfeld en Alesso en Florida Georgia Line. En met het nummer Let Me Go. Vorige week stond hij nog op plek 40. Op plek 38 staat Lion met I Like Me Better. En die stond vorige week nog op plek 36. Op plek 37 staat Justin Bieber en Bloodpop. Met het nummer Friends vorige week op plek 32. Vijf plaatjes gezakt. En op plek 36 staat Krillix en Pooh Bear met het nummer uh, Would You Ever. Stond vorige week nog op plek 33. Op plek 35 vinden we DJ Snake featuring Lion A Different Way. Stond vorige week nog op plek 34. Plek 34 wordt bezet gehouden door dat prachtige nummer dat we, waarmee we net afsloten. Good Old Days van Macklemore featuring Kesha. Stond vorige week nog op plek 30. Op plek 33 staat Taylor Swift met Look What You Made Me Do. Van vorige week nog op plek 31. Plek 32 wordt vastgehouden door Axel en Ingrosso met More Than You Know. Vier plaats gezakt ten opzichte van vorige week stond toen nog op plek 28. Een nieuwe binnenkomer, daar gaan we zo natuurlijk ook naar luisteren. Clean Bandit featuring Julia Michaels met I Miss You. stond vorige week natuurlijk nog niet in de lijst. En op plek 30 staat CNCO en Little Mix met Regalenton. Stond vorige week op plek 27. Jongens, ik heb het, de mooiste hobby die je eigenlijk maar kan, eh, kan voorstellen, om het eh, zo te zeggen. Ik mag gewoon plaatjes draaien. En als ik dan denk eigenlijk aan, de good old, day, good old days, om het even zo te zeggen, dan, dan mis ik eigenlijk de tijd dat ik nog een jaar of vijf was, dat ik mijn schoentje mocht zetten. Eh, bij, eh, in ieder geval bij mijn, eh, bij mijn ouders thuis. Ja, en dat, dat mis ik eigenlijk wel. Dat mis ik eigenlijk wel. Maar ja, ik ben nu bijna 28. Ik denk als ik nu mijn schoentje zet, dat ik er niet heel veel in ga krijgen. Dus Ach joh, maakt niet uit. Hey, we gaan luisteren naar eh, Clean Bandit en Julia Michaels met deze nieuwe binnenkomer I Miss You. Zo nog meer Your Breakdown. Now you're on couple, hanging with your brother. Wishing that I was your bottle, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended. Cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk. But I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not. Cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone. And I just keep running. miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you, oh, I do. get you with somebody else. so I guess that it's gone, and I just. Can't zeker de countdown of the continent. We hebben er weer zin in, jongens. Het is gewoon weer zover. We zijn er weer. Het is zes over half acht, jongens. We gaan eh, zitten op de alweer over de helft van het, eh, het eerste uur. En ik kwam net wat eh, tegen op uh, Internet. Maar we hadden Selina mensen hadden net natuurlijk al even in het nieuws. omdat ja, zij gaat met Justin Bieber. Gaat zij hoe zeg je dat in ieder geval waarschijnlijk? Ja, dat is weer een, dat is weer een koppel. Maar blijkt dus dat ja, Selena Gomez en eh, Marshmallow hier in Nederland de top 10 eh, hebben bereikt. Ehm, en eh, Marshmallow heeft er zoals gewoonlijk eh, weer geen woorden voor. De man achter het masker of de ja, omgekeerde witte emmer blijft eh, weinig spraakzaam bij interviews. Sterker nog, de DJ zal nooit een onverwacht antwoord geven... omdat hij antwoorden op de vragen al volledig heeft uitgeschreven staan op zijn kaartjes. dit keer mochten de fans vragen stellen aan de DJ. Daarbij onthulde hij dat hij tijdens Coachella vrienden werd met Khalid... omdat ze in dezelfde woning sliepen. Dat resulteerde uiteindelijk in de track Silence. Die gaan we natuurlijk in twee uur nog even luisteren. ook bevestigde Marshmallow dat hij in de toekomst toekomst met Sia zal gaan samenwerken. En Sia heeft met wat mensen samengewerkt. Uh, David Guetta, Flowrider, eh, jongens. En met, eh, ja, joh. Dus ja, dat is weer een samenwerking van, van geweldige artiesten. Waar ik eigenlijk wel trek in heb, als, als we nu weer toch zijn... Ik heb uh, wel wat trek in een beetje Rita Ora. Ik weet niet hoe, hoe, jullie daar aan denken. Of zullen we dan toch maar eh, naar die nieuwe plaat eh, gaan eh, die vorige week nieuw is binnengekomen? Hmm, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Weet je wat, Rita Ora pakken we er straks gewoon nog even lekker bij. We gaan, eerst gaan we luisteren naar, ja... Oh gun dynamite. don't know you super well, but I think that you might be the same as me. behave abnormally. Let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. Yeah, awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love, dancing with our shoes off. No, I think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we're blind. Blowing shit up with. I'm buckled for the ride. We're mm-hmm. way too far from home. Let's be honest with ourselves. We're way too high to try. So let's take on the night. Live a lot as in the air. Open finally. sent your friend to the store. It's only me and you. Finally used to and I don't regret drinking this liquor, making you listen. I know you don't know me well. My girl's at the door and I let my pretense at home in it. give y'all some right? Covers for dreams. Europa. De Euro Breakdown. Ja, de Euro Breakdown. Waar zijn we dan anders? Waar zijn we anders? Op de zaterdagavond van 7 tot 9. Heerlijk, Jorda Rita Ora met Anywhere. En eh, ja, goed eh, nieuws eh, wat betreft Rita Ora. Ik heb begrepen dat zij in ja, de Britse hitlijst wel heel erg hard op de top, top 3 afstevend. Eh, want op dit moment eh, staat uh, Rockstar van uh, Post Malone staat nog steeds op, op 1. En Camille Cabello en Young Thug hebben ook een serieuze kans om die nummer 1 plaats in te nemen. Nou, hier in de Euro Breakdown merk je dus serieus dat... Hè, Young Thug doet het heel goed van Camille Cabello. die ehm, van met Camille Cabello. En ja, Lonely Together. Ik, ik heb ze hier wel al voorgesteld in de lijst. Maar ze zijn er nog niet. Ze zijn hier in ieder geval nog niet. Maar Rita Ora is altijd ook in Your Breakdown. Laten we dat even voorop stellen. We gaan even de nummer 30 eh, tot en met 20 doornemen. Zoals ik net ook al zei, op nummer 30 staat CNCO en Little Mix met Regalanton. Vorige week nog op plek 27. Daya met haar nieuwe nummer Nieuw eh, stond vorige week op plek 9. Eh, staat deze week op plek 29, vorige week op plek 24. Op plek 28 vinden wij Macklemore featuring Skylar Grey met Glorious. Vorige week stond hij nog op 22 samen met Skylar Grey. En je hoort natuurlijk ook hiervoor nog Homemade Dynamite, Lordy featuring Kelly en Post Malone en Sa. Staan nu op plek 27, stond vorige week op plek 39, 12 plaatsen gestegen. Zeg dat goed? Nou, weet ik niet. Maar ze zijn in ieder geval flink gestegen. Uh, J Balvin en Willy William met Nigente staat op plek 26 deze week. Vorige week stonden ze op plek 23. Imagine the Dragons met Thunder op plek 25 deze week. en Let You Down staat op plek 24. Is, uh, even kijken, 9 plaatsen gestegen. Vorige week stond hij nog op plek 35. Op plek 23 eh, vinden wij Liam Payne met Bedroom Floor. En stond vorige week nog op plek 29. Op plek 22. Ja, wij hebben natuurlijk naar die beeldschone vrouw geluisterd. Rita Ora met Anywhere. Vier plaatsjes gestegen ten opzichte van vorige week. Toen stond ze op plek 26. En op plek 21 Kelly, Young, Dumb and Broke. Stond eh, vorige week nog op plek 15. Avicii, Sandra Cavazzo, Without You op plek 20. Jongens, onder het mom van het maken van een mooi programma... gaan we dan weer eens even naar een hitje luisteren. En, ehm... ach, Joh, het kan hier allemaal, de Euro Breakdown. Je zou bijna zeggen dat we die nog even gaan luisteren. Maar jongens, het maakt niet uit. Het is de Euro Breakdown. Het kan hier allemaal. Ik moet zeggen, eh, misschien dat jullie eh, nog, nog, eh, nog iets daaraan kwijt willen. Wat gaan jullie doen met Sinterklaasavond? Nogmaals, we zijn gewoon lekker in de Sinterklaas weer. We gaan in twee uur gaan natuurlijk de top 4 gaan we doornemen van ja, de Sinterklaas. En ik, ik heb net even gekeken en ik kan je vertellen dat er een paar hele opmerkelijke hits tussen staan. Daar gaan we ook nog heel even naar luisteren uiteraard. Maar uh, ja, het is wel weer eens even wat anders eh, kan ik je vertellen. Dus ja. Eens even kijken, wat gaan we doen jongens? Het is eh, nu ja, bijna tien voor negen. We gaan nog even een paar plaatjes luisteren en dan gaan wij het eerste uur uit. En dan gaan we door naar het tweede uur. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes, sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Yeah. I guess I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't wanna make you disappointed. It's annoying. I just wanna make you feel like everything I ever do is never trying to make an issue for you. But I guess the more you thought about everything, you were never even wrong in the first place, right? Yeah, I'ma just ignore you, walking towards you. With my head down, looking at the ground, I'm embarrassed for you. Paranoia. What did I do wrong this time? That's parents for you. Very loyal. Should I have my back? Would you put a knife in my hands for? What else should I carry for you? I care for you, but. I'm on the edge right now wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. Yeah. You don't wanna make this work, you just wanna make this worse. Want me to listen to you, but you don't ever hear my words. You don't wanna know my hurt, yeah guess you want an apology, probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I guess I'm gonna have to leave. Please don't come after me. I just wanna be alone right now. I don't really wanna think at all. Go ahead, just drink it all. Both know you're gonna call them on like nothing's wrong. Ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? There's nothing left right now. I give it all to you. On the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. all these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. That, that let you down. Yeah, don't talk down to me, that's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could've made this work and probably would've figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. That didn't even happen. I mean, why are you laughing? Must have missed that joke, let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. Feels like we're on the edge right now. Ja, de enige echte top 40 de Euro Breakdown. De lijst der lijsten. En zoals we dat altijd zo mooi zeggen. De countdown of the continent. 26 jaar still going strong. Toch wel gaaf om zo'n mooi programma te mogen presenteren. Je hoorde hiervoor NF met Let You Down. En daarvoor hoorde je natuurlijk die Imagine Dragons met Thunder. Twee goede platen. Ik moet zeggen dat ik... Eh, ja, ik was vorige week natuurlijk al positief gestemd over NF Let You Down. Maar joh, het, eh, het gaat helemaal geweldig. Jongens, we zijn alweer eh, bijna het eh, einde van het, eh, ja, het eerste uur gekomen. Ah ja, ik vind dat ook heel, heel, heel erg. Even een dingetje. ik heb de, de Facebook-chat maar eens even opengegooid. Dus mocht je mij op Facebook hebben, Mike Bulle, dat is B-U-L-L-E e dan kun je eh, via de chat natuurlijk altijd nog een verzoekje indienen. Mocht jij nou nog een plaat hebben die jij graag wil horen... denk jij dat jij nog wat kan toevoegen aan de Euro Breakdown van deze week... dan kun je dat via de chat doen. Heb je mij nou niet via Facebook, zoek me even op. Maak van mij jouw Facebook vriendje. En dan ja, kun je ook via de chat vandaag natuurlijk van tot 9 uur kun je je plaatjes aanvragen. Jongens, ik, eh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat eh, gaan we straks allemaal in het uh, tweede uur doen? Ik heb het natuurlijk al een aantal keer gezegd, maar we gaan, ons, we gaan even naar de, ja, de, hoe, hoe zeg je dat? de top 4 van de Sinterklaas hits kijken. Ik zal uiteraard ook een linkje gaan delen. die, dat, dat moet ik echt even gaan doen, want er zitten echt een paar hele, <laughs> hele unieke versies zitten ertussen, kan ik je vertellen. En ik denk eh, dat, eh, dat jullie dat wel leuk vinden. Eh, ook ja, straks in de tweede uur de eerste witte Piet is verschenen. Die was vandaag te zien op het Sinterklaas Journaal. Maar ja, ik moet zeggen dat ik... ik moet er nog even een beetje aan, aan wennen, eerlijk gezegd. Ik, het zal voor de kinderen, zal dat, nu, die, die, die het nu meemaken, zullen ze dat... het zal gewenning zijn. Maar we gaan eerst luisteren naar Liam Payne, Bedroom Floor. We sluiten het eerste uur af door naar het tweede uur van de Euro Breakdown. Tot straks. baby. Heard you've been talking about me lately. Telling all your friends how much you hate me. But who you calling up when you get lonely? When you get lonely, yeah. You been saying real, real nice, real nice things when I'm touching you. You be getting when it wasn't you. Oh, and every now and my iPhone, iPhone rings. I'll be telling you, I told you, I told you, I told you. You said it was over, you said it was over. But your clothes say different on my bedroom floor. You said it was over, you said it was over. up your dirty laundry. We always on and off until you're on me, until you're on me, yeah. You be saying real, real nice, real nice things when I'm touching you. You be getting real, real, real, real, real jealous when it wasn't you. Oh, and every now my iPhone, iPhone rings. I be telling you, I told you, I told you, I told you. You said it was over. something different now. You wanna break up just to fix it now. Oh, baby. You said it was over. You said it was over. But you voice say different on my bedroom floor. You said it was over.